Morat Rouakiri met het NOS-journaal. Het aantal mensen met kanker dat de eerste tien jaar na de diagnose nog leeft is gestegen. Volgens het Nederlands Kankercentrum is de gestegen kans om langer te leven... te danken aan betere diagnoses en behandelingen. Bij vormen van kanker die een slechte prognose hebben... zijn de overlevingskansen nog wel zeer laag. Zoals bij alvleesklierkanker. Vijf jaar na de diagnose is slechts 5% van de patiënten nog in leven. Ongeveer 31.000 Oekraïners hebben inmiddels werk gevonden in Nederland. De integratie van Oekraïners op de arbeidsmarkt gaat veel sneller dan van andere asielzoekers, zegt het UWV. Van de groep van 75.000 Oekraïners tussen de 18 en 65 die naar Nederland is gekomen, heeft 60% werk. Het contrast met Syriërs, Eritreërs en Afghanen is groot. Die mogen de eerste zes maanden na aankomst niet werken, daarna mondjesmaat. maat. Het hoofd van de Hongaarse Weerdienst is ontslagen nadat de weersverwachting niet was uitgekomen. Zaterdag zou tijdens de Nationale Feestdag de grootste vuurwerkshow in de geschiedenis van Hongarije gehouden worden. Stortbuien en onweer waren voorspeld en daarom werd het vuurwerk in Budapest een week uitgesteld. De weermannen bleken er flink naast te zitten en werden per direct ontslagen. De Weerdienst bood excuses aan, maar zei ook dat onzekerheid altijd een rol speelt bij het weer. Op basis van de modellen was het minst waarschijnlijke scenario uitgekomen. Manchester United heeft Liverpool verslagen met 2-1. Het is de eerste overwinning van Erik ten Hag als manager van Manchester United. De overwinning geeft ten Hag na twee eerdere nederlagen wat lucht. United klimt naar de 14e plaats in de Premier League... en passeert Liverpool, dat nog wacht op de eerste driepunter. punter. Het weer, er zijn opklaringen, maar in de loop van de nacht komt er meer bewolking en daalt de temperatuur tot 14 graden. Overdag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. In de middag blijft het overal droog en het wordt 25 graden in het noordwesten tot 29 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het.